Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal huishoudens dat onder de armoedegrens leeft is verder gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo'n 7% van de huishoudens leefde vorig jaar onder de lage inkomensgrens. In 2019 was dat nog ruim 7%. Het percentage daalt al sinds 2014 en ook vorig jaar is het dus verder gedaald, ondanks corona. Volgens het CBS komt dat door de steunmaatregelen, waardoor veel mensen kregen doorbetaald. In totaal leven zo'n half miljoen mensen onder de lage inkomensgrens. Die ligt voor een gezin met twee kinderen op 2100 euro. Vanaf 1 februari is het internationale vaccinatiecertificaat alleen nog geldig als iemand op tijd een boosterprik heeft gehad. Wie die na negen maanden na zijn laatste vaccinatie nog niet heeft gehaald... krijgt geen QR-code meer op basis van vaccinatie. Volgens demissionair minister De Jonge zijn hij en zijn Europese collega's het daar in Brussel over eens geworden. Volgende week wordt formeel de knoop doorgehakt. De politie heeft drie mensen opgepakt voor de antisemitische muurschildering van afgelopen zomer in Rotterdam. Daarop was een karikatuur te zien van voetballer Steven Berghuis... gekleed als een gevangene van een natiekamp en met een jodenster. Berghuis was kort daarvoor overgestapt van Feyenoord naar Ajax. De mannen die nu zijn aangehouden komen uit Spijkenisse, Hoogvliet en Rotterdam. Ze zijn tussen de 42 en 47 jaar oud. Ajax heeft de groepsfase van de Champions League afgesloten met een overwinning op Sporting Portugal. Het werd in de Johan Cruijff Arena 4-2 voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. In de laatste groepswedstrijd stond er niks meer op het spel voor zowel Ajax als Sporting. Beide clubs waren al zeker van overwintering in de Champions League. Het weer vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land. In Groningen kan vannacht natte sneeuw vallen.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 Got me in the club looking for a new love, someone help me please. got me paying no rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her I'm so cold. van Zandvoort, op 106.9 FM. now, and I still feel stuck in my lungs. And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. felt. But all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part.